Drie uur. moet met het NOS Journaal. Video-app TikTok wordt verkocht aan softwarebedrijf Oracle, melden Amerikaanse media. Waarom ByteDance, de Chinese eigenaar van TikTok, met Oracle in zee gaat, is nog onduidelijk. Het overnamevoorstel dat Microsoft had gedaan is door de Chinezen afgewezen, heeft het bedrijf laten weten. De Amerikaanse president Trump had ByteDance onder druk gezet... om TikTok voor half september aan een Amerikaanse partij te verkopen. Hij was bang dat de gegevens van Amerikaanse gebruikers van de app... in handen van de Chinese overheid zouden vallen. De Oostenrijkse tennisser Dominic Thiem heeft voor het eerst in zijn loopbaan een Grand Slam toernooi gewonnen. Hij wist in de finale van de US Open in New York na vijf sets en een tiebreak te winnen van de Duitser Alexander Zverev. De eerste twee sets leek Zverev nog met de overwinning naar huis te gaan... maar daarna wist het team zich terug te vechten. Greenpeace eist bij de rechter dat de staatssteun aan KLM wordt teruggedraaid. Volgens de milieuorganisatie zijn de miljarden aan coronasteun... die de luchtvaartmaatschappij krijgt slecht voor het klimaat... omdat er geen milieuvoorwaarden aan zijn verbonden. Greenpeace wijst op het urgenda-vonnis van de Hoge Raad... dat de overheid verplicht de CO2-uitstoot terug te dringen... De milieuorganisatie wil dat er aan de CO2-uitstoot van KLM een grens wordt opgelegd. Zo zou het bedrijf kunnen worden gedwongen te verduurzamen. De computersystemen van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zijn ontregeld door gijzelsoftware. Onder meer de e-mail kan niet worden gebruikt. Meldingssystemen van de hulpdiensten werken wel, dus de veiligheid zou niet in gevaar zijn. Het is nog onduidelijk wie de daders zijn van de gijzelsoftware van de veiligheidsregio. Het weer vannacht is het vrij helder met lokaal kans op wat mist. De minima liggen rond 11 graden. Overdag opnieuw zonnig. Het wordt dan 25 tot 31 graden.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 In a room on the floor with the lights on. Clothes in the kitchen, huh? I'ma light it and leave it for you. Fuck you. up and wine baby, go ik, ik, ik ben met die tijgers. Tijger, tijger, tijgers. En we hangen niet met liars. Liar, liar, liars. En je die is de mijne. Mijne, mijne, mijne. Ja, ik hang met die tijgers. Tijger, tijger, tijgers. Het is zomer in Zandvoort de zomer. Ja. Op CFM. sing you to sleep.